uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Werknemers in de zorg klagen dat ze veel te veel tijd kwijt zijn... aan het overtikken, printen en faxen van gegevens van patiënten. Dat moeten ze doen omdat de computersystemen van artsen, ziekenhuizen en apothekers... niet goed met elkaar communiceren omdat gegevens handmatig moeten worden overgezet... worden er ook fouten gemaakt. Meer dan de helft van de ruim 700 zorgverleners... die de NOS heeft benaderd... zei dat patiënten soms in gevaar komen... door de slecht communicerende ICT-systemen. Criminelen verkleed als muzikanten van een mariachi-band... hebben in Mexico-stad een aanslag gepleegd. Op de Plaza Garibaldi, een vooral bij toeristen populair plein... schoten ze vijf mensen dood. Acht mensen raakten gewond. Het was op het plein extra druk vanwege een nationale feestdag. Wat de aanleiding voor de aanslag was, is onduidelijk. Maar in Mexico voeren drugsbenders al jarenlang een uiterst bloedige strijd. President Trump komt volgens Amerikaanse media morgen met meer en zwaardere handelssancties tegen China. Hij zou tarieven van 10% willen invoeren voor producten die van China naar de VS worden verscheept. Het gaat om bij elkaar 200 miljard dollar aan importheffingen. China en de VS hebben over en weer al een paar keer hogere importheffingen opgelegd. Zangeres Anneke Grunlo wordt in besloten kring begraven in haar woonplaats in Frankrijk. Later komt er in Nederland nog een herdenking voor vrienden en collega's. De zangeres overleed gisteren. Ze was 76 jaar oud. Twee jaar geleden stopte Anneke Grunlo met optreden vanwege gezondheidsproblemen. De voormalig Nederlands-Indië geboren zangeres had veel succes in de jaren 60... met nummers als Brandend Zand en Paradiso. Ook internationaal verkocht ze miljoenen platen.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 98. Uh, eh, ja, net zoals het eerder ga ik steeds twijfelen. Ehm, we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek hier op ZFM Zandvoort. En dat is een, eh, ja, een, album wat een, eh, ja, tot mijn grote schande, spijt, op de plank is blijven liggen. Maar, en dat wat ik niet kan uitspreken, ook zoiets. Omdat het een, nogal Keltisch-achtig taaltje is. Ehm, maar je kan het teruglezen natuurlijk. En dan weet je precies wat het is. Wat deze dame allemaal zingt uh, op pieselradio.info. En, uh, op, en op het radiostation, internetradiostation, komt dat album natuurlijk ook eh, langs. Daarna David Ananda uit Brazilië. Ehm, en David Ananda heeft een eigen ehm, een nieuw album uitgemaakt met zijn mantra's. En uh, mantra's collection. Eh, part 2, geloof ik. Nou, ook dat kan je allemaal terugvinden. Trouwens, over Anoma gesproken. Eh, het winkeltje in Haarlem, ja, 25 jaar bestaat het en ze gaan ermee stoppen. Uh, de kleine, ja, ik had destijds goede contacten met de eigenaars eh, van de winkel Ananda. Ze waren zelfs sponsor van het uh, ja, spiritueel programma Zo Boven, Zo Beneden... wat destijds op uh, eh, 105 werd uitgezonden. Ja, dat was andere tijden, zullen we maar zeggen. Laten we maar beginnen met de muziek. Ehm, ja, de dame waarvan ik de naam niet kan uitspreken. listening to the melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh sonic worlds from the Netherlands. It's peaceful radio. artist on Radio Peaceful. Please visit my website at www.davidwaller.com. Station with artist Deborah Offenhauser's music from her CD Soundscapes.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 Thank you for listening. 尽之自己不得已而用之，恬淡为上。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 This is Eric Tingstead, and I'm blessed to be one of the artists right here on Peaceful Radio. I'd be thrilled when you have a minute if you check out my website at www.erictingstead.com.